ik treur om jou. Want de liefde tranen die ik weet, het slecht mijn hart en ik alleen. In de vroege morgen als ik gans alleen ontwaar, dan denk ik aan jou, die niets van al mijn weemoed raakt. Dan ben ik zo droevig, want je allereerste blik zou weer voor een ander zijn een ander dan ik. mijn hart en ik in. En iedere avond, vooraleer het licht uitgaat, dan denk ik aan jou, die niets van al mijn weemoed raakt. Dan ben ik zo droevig, want je allerlaatste blik zal weer voor een ander zijn, een ander dan ik. Niemand weet hoeveel ik van je hou. Niemand weet hoe vaak ik treur om jou. ik treur om jou. Want die liefde tranen die ik weet, weten slechts mijn hart